Jobboot met het NOS-journaal. In Colombia zijn zeker 100 geval buiten zijn oevers was getreden. Inwoners van de stad Mocoa in het zuiden van het land werden midden in de nacht overvallen door een stroom van water en modder. Daarbij zijn waarschijnlijk 180 mensen gewond geraakt en ook zouden er nog 200 mensen worden vermist. In de stad die aan de rivier ligt is de schade groot. Huizen zijn verwoest en twee bruggen ingestort. De hele nacht is gezocht naar overlevenden. President Santos wil het rampgebied zo snel mogelijk gaan bezoeken. Het lichaam dat deze week werd gevonden tussen de resten van een uitgebrande distilleerderij in Exlo is van de 53-jarige eigenaar. Volgens de politie in Drenthe is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Er waren wel verschillende brandhaarden. Dat duidt op mogelijke brandstichting. Volgens omwonenden vlogen meerdere bedrijfspanden en de naastgelegen woonboerderij tegelijk in brand. De vrouw van het slachtoffer was niet thuis toen de brand uitbrak. Ook Australië gaat passagiers op vluchten uit een aantal islamitische landen extra controleren. De veiligheidsmaatregelen gelden voor vluchten vanuit Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. De Verenigde Staten en Groot-Brittannië hebben al extra veiligheidsmaatregelen ingevoerd voor reizigers uit moslimlanden als Turkije, Egypte en Saoedi-Arabië. Passagiers mogen geen laptops en andere elektronische apparatuur aan boord meenemen, omdat er bommen in zouden kunnen zitten. De Australische autoriteiten gaan niet zover. Apparatuur en bagage worden wel extra gecontroleerd op explosieven. De Utrechtse biomedicus Mark van Mil is uitgeroepen tot docent van het jaar. Hij brengt zijn studenten veel bewustzijn bij over de impact van hun vak. Dat zegt de studentenorganisatie ISO, die de verkiezing organiseerde. Van Mil, die verbonden is aan de Universiteit Utrecht, kreeg de prijs van 15.000 euro uit handen van minister Bussemaker. Er waren vijf docenten van hogescholen en universiteiten genomineerd. Het weer vanavond op veel plaatsen droog. Ook vannacht overwegend droog. Wel kans op nevel of een mistbank. Het koelt af tot 5 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af.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 She said, Where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody you van de Euro Breakdown hier op eh, ZFM Zandvoort. Dit uur zijn we begonnen met de Chainsmokers eh, samen met eh, Coldplay. De nummer 19, Something Just Like This. En aan het einde van het uh, vorige uur hoorde je een stukje van uh, Jean-Paul. En de laatste nieuwe binnenkomen hoorde je daarvoor. Ed Sheeran met de Galway Girls, zijn nieuwe single van zijn nieuwste album. Goed, dit uur de laatste helft van de top 40. gaan we nou doen eh, met de nummer 16. Dit is Lord. We ordered different drinks at the same bars. I know about what you did, and I wanna scream the truth. She thinks you love the beach, you're such a damn liar. those great whites, they have big teeth. Oh, they bite you. That you said that you would always be in love. But you're not in love no more. Did it frighten you? How we kissed when we danced on the light of floor. On the light of floor. But I hear sounds in my mind. Brand new sounds my mind wake up in a different bedroom. I whisper things, the city sings them back to you. Well, those rumors, they have big teeth. Hope they bite you. Thought you said that you would always be in love, but you're not in love no more. Did it frighten you? How we kissed when we danced in the passion, a special bond of creation. Ha!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 En ik zit net te bedenken, ik heb nog helemaal geen uh, resume gedaan. Dat uh, krijg ik als uh, Sander er niet is. Dan vergeet ik het gewoon. Nou, ik zou zeggen, pak pen en papier. er komt een hele waslijst aan. Ik zal vanaf nummer 40 doen tot en met nummer 14. En dan schrijf gewoon even gezellig mee. Ik hoop dat ik Op nummer 40 staat Dragon Bone Man met Human. Op 39 Martin Jensen, Solo Dance. Bruno Mars, 24 Karat Magic op 38. En op 37 Ariana Grande met Side to Side. De nummer 36 is nieuw binnengekomen. Clean Bandit samen met Zara Larsen met Symphony. En op 35 vinden we Calvin Harris met My Way. Op 34 dan de Chainsmokers featuring Phoebe Ryan met All We Know. En Little Mix met Shout Out to My Ex staat op 33. Op nummer 32 Passenger met Anywhere. En op nummer 31 Hardwell met Thinking About You. Op 30 vinden we Shawn Mendes met Mercy. En op 29 Alicia Cara met Scars Do You Beautiful. Op 28 Kygo samen met Julia Michaels met Carry Me. En Hailey Steinfeld samen met Gray staat eh, met Starvin op nummer 27. Op nummer 26 Sia met The Greatest. En op 25 Ed Sheeran, Galway Girl, nieuw binnengekomen deze week. Op 24 dan Robin Schultz met Light. En op 23 Sean Paul met No Lie. 22 is in handen van eh, Sigma samen met Birdie met Find Me. En Ricky Martin en Maluma met Vente Paca staat op 21. Op 20 dan Beverexa, I Got You. En op 19 de Chainsmokers, Something Just Like This. Op nummer 18 Calvin Harris met eh, Calvin Harris samen met Frank Ocean en Migos met The Slide. En op nummer 17 Martin Garrix, Scared to Be Lonely. De nummer 16 is in handen van Lord met Greenlight.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 Push you out, pull you back in. Cause you don't judge me. Cause if you did, baby, I would judge you too. No, you don't judge me. Cause you alleen jij hoor, wij hebben er ook last van, eh, Julia Michaels. Ja, voornamelijk dat het regent, dat is het grootste probleem. Dat er geen zon is vandaag. Ik denk dat daardoor iedereen zo moe is. Net zoals ik. Eh, Hans komt net binnen, die heeft er ook last van. Die heeft ook problemen. Maar goed, hè, dat mag de pret niet drukken. En eh, ja, ik heb mijn jingle nog niet eens klaarstaan. Je krijgt toch de hik. het is half eh, vijf En dat betekent altijd dat ik wat ga doen. En dat wat ik ga doen, dat is namelijk de Nederlands top 40 behandelen. En dan moet ik wel even mijn jingle eh, snel voor klaarzetten. En die heb ik dan eh, bij deze. Ja, op een of andere manier ging mijn tablet helemaal opnieuw vandaag met mijn jingle jingleprogramma. Dus ik moest mijn jingles er weer op inzetten. En ik denk deze vergeten. Nou ja, dat hoort er gewoon bij. Ja, as we speak wordt de Nederlandse top 40 gepresenteerd. En die ga ik even in eh, vogelvlucht met je doornemen. En als ik zeg vogelvlucht, bedoel ik ook echt vogelvlucht. Want ik sla het deel over. Op 40 vinden we James, w, eh, James T.W. When You Love Someone. 12 weken in de lijst. Je broer en DJ Paul Elstak, kind van de duivel. Echt eerste klas kutnummer mag ik wel zeggen. Het staat er nu vier weken in. Gelukkig vijf plaatsen gedaald. Ja, ik mag dat zeggen Hans. Want het is het toch ook? Het is toch ook de eerste klas nummer ken je Hier moet je een stukje ervan luisteren. Dan, dan word je toch helemaal gek. Hier, kan je toch niet tegen? Dan word je toch helemaal gek van, Hans? Dat gaat helemaal rond, Ja, echt, hè? <laughs> nou ja, die gaan we dus eh, niet doen. <laughs> ja, dus eh, met recht de eh, eerste klas nummer. Nee, Louis Fonsi met de Speciato. Samen met Daddy Yankee, uh, nieuw binnengekomen op 29. Drake met Passion Fruit. Eh, nieuw binnengekomen op 27. Eh, Meer nieuwe binnenkomers vinden op de 16e plaats. Clean Bandit samen met Sarah Larsson met Symphony. Nieuw binnengekomen in de lijst. Dan gaan we kijken nu naar de top 10 van de Nederlandse top 40. Kelvin Harris met Slide op 10. Katy Perry, Chain to the Rhythm op 9. Jerry Zo eh, samen met Sven alias op 8 met Tempo. Moest even kijken. Jack Jones op nummer 7 met uh, You Don't Know Me. Ed Sheeran, Castle on the Hill. Op nummer 6, op nummer 5 vinden we Chainsmokers Just Like This. En op nummer 4 eh, vinden we dan uh, Boef met Habibaba. Habiba, Abba, Habiba, zeg ik het goed? Is jouw muziek? Jij bent van die genre, leeftijdscategorie. Habibab, Ja, nou goed, door met echte muziek. De nummer 3 dan eh, van deze week in de Nederlandse top 40. Martin Garrix met Scared to be Lonely.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 van deze week. Kevin James met eh, zijn single Nervous. Daarvoor hoorde je de nummer 9, eh, James Arthur, Say You Want To Go. Daartussen zit nog een uh, zittenblijver, James T.W., When You Love Someone. En we zijn weer bijna aangekomen aan de top 3 van deze week. Dus we moeten weer een paar nummers gaan overslaan. En de nummer 6 sla ik over. Katy Perry, Chain to the Rhythm. Ik ga wel een stukje van nummer 5 draaien, Rondé, Naturally. De nummer 4 eh, zullen we ook gaan overslaan. Wie dat is, dat hoor, je, eh, hoor jij zo direct eh, van me. Maar eerst de nummer 5, Rondé met Naturally. See, it doesn't matter where we all go. It doesn't matter if the same road. It's naturally. you van eh, deze week. Rondé met eh, Naturally. Prachtige plaat die hier nu ondertussen alweer uh, vijf weken lang in de lijst staat. En deze week is blijven zitten op een vijfde plaats. En we zijn toegekomen aan de top drie van deze week.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 Vorige week op eh, nummer 2. Deze week dus blijven zitten. Jack Jones is dit samen met Ray met You Don't Know Me. ja, ja, Uh, yeah, time is money, so don't fuck with mine. Seeing out with my girls, I'ma have a good time.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 Plaat die uh, als zijn tien weken lang eh, in de lijst staat. En eh, lekker bliss blijven zitten in zijn eh, tiende week op een hele mooie tweede plaats. Wij gaan door met de nummer 1 van deze week. En de nummer 1 van deze week is een man die vandaag ook nieuw is binnengekomen in de lijst. En dan heb ik het over Ed Sheeran. De nummer 1 met A Shape of You. Ook tien weken lang in de lijst en blijven zitten op de eerste plaats.